uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. VVD Tweede Kamerlid en oud-minister van Defensie Janine Hennis... gaat voor de Verenigde Naties aan de slag in Irak. Ze wordt speciaal gezant en gaat de VN-missie leiden. Hennis was minister voor Defensie in het tweede kabinet Rutte. Ze trad vorig jaar af na een kritisch rapport over een fataal ongeluk in Mali... waarbij twee Nederlandse militairen om het leven kwamen. Hennis is de tweede VVD-prominent die deze week opstapt. Donderdag liet Tweede Kamerlid Hand ten Broeke weten te vertrekken... na wat hij noemt een ongelijkwaardige relatie met een fractiemedewerker in 2013. De politie houdt ernstig rekening met een terroristisch motief... bij de steekpartij vanmiddag op Amsterdam Centraal. De opgepakte verdachte is een 19-jarige Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de slachtoffers willekeurig werden neergestoken. De twee slachtoffers zijn zwaar gewond, maar buiten levensgevaar. De Afghaan werd bij zijn arrestatie neergeschoten en ligt ook in een ziekenhuis. In Detroit is afscheid genomen van zangeres Aretha Franklin. Familie, vrienden, fans en veel beroemdheden waren bij de urenlange eredienst. Er waren optredens van onder andere Ariana Grande, Chaka Khan en Stevie Wonder... en toespraken van onder meer de zwarte dominee Al Sharpton en oud-president Bill Clinton... Die laatste prees Franklin als de stem van een generatie en misschien wel van een eeuw. Aretha Franklin overleed twee weken geleden. Ze was 76. Het aantal gevallen van misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Chili is veel groter dan gedacht. Het Openbaar Ministerie maakte bekend dat er inmiddels 119 onderzoeken lopen. Een paar weken geleden waren dat er nog 38.